speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mike van den Hoek. Langstraat en allemaal was een hele fijne zaterdagavond gewenst. En dit is hem dan, aflevering 300 van Funk Night. Hier bij Langstraat FM. Trap af met Cool en the Gang hier. Bij Langstraat FM Funk Night dus. Ben Funk Night, Cool the Gang en Victory. En hier is Fatback. Double Love Affair. What a new experience. Well, we don't step out till we turn the tension off. Eh, vorige week in de playlist terechtgekomen met This is the Night. En op deze nacht, deze avond, kun je luisteren naar aflevering 300 van Funk Night. Ooit begonnen bij Omo Brabant. En nu dus Langstraat FM Funk Night. Hier is een souvenir van Norma Jean White. anymore. daarnet. Langs hadden we een Funk Night. Het is vijf voor half zes precies. Bij aflevering 300 van Funk Night. En dit is One Way. Shake it till it's right. ready do what you wanna do. Ooh, if the guys ain't looking, baby, you ain't cooking. To do what you got to do. Ooh, baby, can you burn hot? Can you make my fire start? To do what you wanna do. just shake, shake. You you got to do. what you got to do. You got to do what you got to do you got to do. what you want to what you want to Shake, shake, shake, shake it, shake it. That's right. Move your body, shake it till it's tight. Just squeeze it, shake it all night. Uh shake it that's right. Work your body, shake it till it's tight. Don't break it, shake it all night. Can you shake it sexy? Make me hot and sweaty. Uh, do what you got to do. Ooh, if you make it just right, girl, I'll rock you all night. Uh, do what you wanna do. Ooh, shake it down to your Girl, don't you tease me. Do what I want you to. Ooh, got to have your body. Girl, shake this party. And do what we want to do. we got to You got to do what you want to. Shake your You got the. 1982. Maar langs hadden wij Funk Night. Nu tijd voor een souvenir. 1977, futuristisch zoals het destijds heette. Dit is Donna Summer. I Feel Love. Daarna Strangers and Love Rescue. 1 voor half 6. Little Angels waren dat. Met Love Rescue dus. <laughs> en dit is de Mailman. Shakedown. Om acht over half 6. Wel langs hadden we een Funk Night. Aflevering 300 dus van Funk Night. Nou hoor je nog Grandmaster Melly Mel, Simplicius, General Kane en de AB's. Ooh, you down and lock you up. Lock me up, anywhere, anytime. Hey, that's enough Just put your hands up. De funky bij langs hebben. Mailman en Shakedown. En zal ik voor de verandering eens een hele flauwe mop vertellen. Grap maken, zo moet ik eigenlijk zeggen. Mocht ik groep nog ooit een herstart maken, dan is het waarschijnlijk de e-mailman. Oh man, de e-mailman. Nog een keer niet bovenuit komen. Het is zo flauw. Normaal zijn we toch niet van de flauwe humor hier in dit programma. Eigenlijk helemaal niet van de humor. En zo chagrijnig als een pestikkels, maar we draaien lekkere muziek. <laughs> Aflevering 300 van Funk Night is het. Ooit begonnen we Wabalstra bij Log Radio en nu bij Langstraat FM. Dit is Langstraat FM, Funk Night dus. Ja, dit is een bekende van dit programma. Grandmaster Melly Mel in the Furious 5. Dit is Beat Street. is a lesson too, because uh, you can't let the streets beat you. Uh. Well, a picture can express a thousand words to describe all the beauty of life you give. And if the world was yours to do over, I know you'd paint a better place to live. Where the colors would swirl and the boys and girls can grow in peace and harmony. And where murals stand on walls so grand, as far as the eye are able to see till I show your face. And there'll never be one to take your place. Cause each and every time you touch a spray paint can, Michelangelo's soul controls your hands. Then serenades of blue and red. And the beauty of the rainbow fills your head. Crescendo colors playing tune. Man, why oh why you have to die to ashes and dust to dust. Whether good die young is all thy must. Cause as life must live, death must die. And the tears shall fall from the living eye. The teardrops fall for the state of mind of the beautiful lady that you left behind. In love and alone, but now you're dead. And she still can't get you out of her head tears fall for all you've done. Trying to be a good father to your only son. But now who's gonna make sure that he's fed? Put a shirt on his back and a roof overhead. Tell me who's gonna dream the impossible dream of the beautiful cities and the islands dreams when your works of art brought into being all that the ghetto stopped you from seeing on the sidewalk, garbage in the street, abandoned buildings, bricks and concrete. The ladies on the corner are selling that body, and everybody wants a part in that party. I'm hanging out tough, rocking late at night, running wild in the town of the neon light. You either play some ball or stand in the hall. Huh? You gotta make something out of nothing at all. I'm sitting in the classroom learning the rules, and it says you can't do graffiti in school. They can't be wrong in the hollowed hall. So my notebook turned into a big wall. The heart of a lion and the courage of three. In the mind another man was wiser than me. You're the soul of the brother who won't come back, who died in my arms under railroad track. Cause I'm caught in the rat race, looking for my own space. It gotta be a better place for you and me. There's pie in the sky and an eye for an eye. Some people gotta die just to be free. Set for justice, what do you find? You find just us under your unemployment line. You find just us sweat from dawn to dusk. There's no just this is huh, just up, up. Still life urban, masterpiece. Your chain mopper dripping on chains and walls. A million dollar gift only God released. Huh, and yet you got killed for nothing at all. So after this, there'll be no more hard times, no more bad times, and no more pain. No more chump chains, none of that bull. Just movies, museums, and the Hall of Fame thing. So all you hip hops, get on up and let's take it to the top where we belong. Cause the age of the beat street wave is here. Everybody, let's sing along. Now come on and say, oh, oh, say, ho, oh. And to let me know I'm rocking the microphone. Everybody say, remote, remote. remote. A newspaper, birds in the sand and the headlines say man destroys man extra extra read all the bad news on the war of peace that everybody would lose. The rise and fall, of the last great empire, the sound of the whole world caught on fire. The ruthless struggle, the desperate gamble, the game that left the whole world in shambles. The cheats, the lies, the alibis, and the foolish attempt to conquer the skies. Lost in space, and what is it worth? Huh, the president just forgot about spending all time being, and maybe even trillions. The cost of weapons ran in zillions. It's all in the street, in the diamond under feet, and the children in Africa don't even eat. Flies on their faces, they're living like mice, and the houses even make the ghetto look nice, huh? The water tastes funny, it's forever too sunny, and they work all month and don't make no money. I fight for power, a nuclear shower, a people shout out in the darkest hour. The sights unseen, and voices unheard, and finally the bomb gets the last word. Christian killed brother, and German killed and everybody's bodies are used and abused. Huh? Minds are poisoned and souls are polluted. Superiority complex is deep rooted. Allegiance and license, and people got prices. Egomaniacs control the self righteous. Nothing is sacred and nothing is pure. So the revelation of death is our cure. Hitler and Caesar, cussing and Reagan, Napoleon, Castro, Mussolini, and Begin. Genghis Khan and the Shah of Iran. Men through the blood of the weaker man. The people's in terror. The leaders made the error. And now they can't even look in the mirror. Cause we gotta suffer while things get rougher. And that's the reason why we got to get tougher. So learn from the past and work for the future. And don't be a slave to no computer. Cause the children of man inherits the land and the future of the world is in your hands. So just throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you believe that you're the future, scream it out and say, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Uh -huh. Eugene Wild, dat is natuurlijk die bekende stem die je hoort. Deze dus. Voilà dus, feel Violet. Om 9 voor 6 precies is hier General Kane. Where's that beef? met deze Japanse band JB's en CIA. Komt uit 1984 en is fantastisch. Dadelijk na het nieuws van 6 uur, dan zijn we er weer. gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur omdat ze droomt van meer vrijheid voor vrouwen, deelden ze bloemen uit, zonder hoofddoek. Haar actie werd direct opgepikt door alle media en zorgde 16 jaar cel, omdat je geen hoofddoek draagt. Voor ons onvoorstelbaar, voor Yassaman uit Iran de realiteit. Kom met Amnesty International in actie tijdens Ride for Rights. En schrijf bij jou in de buurt een brief tegen dit onrecht. Waar? Kijk op amnesty.nl. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit een enquête van Ipsos in samenwerking met de Washington Post blijkt dat de democratische presidentskandidaat Joe Biden onder zwarte Amerikanen heel populair is met zo'n 48% van de stemmen. Concurrent Bernie Sanders volgt met 20% en Elizabeth Warren en Michael Bloomberg komen bij de Afro-Amerikanen niet verder dan 9 respectievelijk 4%. Biden was de vicepresident onder Barack Obama. Dat was de eerste zwarte president van de VS. En 8 op de 10 stemgerechtigde Afro-Amerikanen wil van president Trump af. In het Schotse Glasgow liepen 100 tot 300.000 mensen op straat in een mars mee voor Schotse onafhankelijkheid. Ze willen een nieuw referendum en daarna los van Groot-Brittannië in de Europese Unie blijven. Bijna twee derde van de Schotten is tegen de Brexit. Vorige maand haalden de Schotse nationalisten 48 van de 59 Schotse zetels bij de Britse parlementsverkiezingen. Na deze eerste onafhankelijkheidsmars dit jaar komen er nog zeker zeven, zo laat de organisatie weten. De Verenigde Staten en China gaan om de twee jaar met elkaar overleggen over economische hervormingen en het oplossen van onderlinge handelsgeschillen. Dat meldt de Wall Street Journal. De gesprekken staan los van de lopende onderhandelingen over de handelsdeal. Volgens de Amerikaanse beurskrant tekent de Chinese vicepremier volgende week het eerste deel van de nieuwe handelsovereenkomst met de VS tijdens een bezoek aan Washington. En gisteren heeft de Duitse politie twee Algerijnse mannen uit de trein uit Groningen gehaald en achter de tralies gezet. Ze werden gezocht voor verschillende misdrijven, waaronder enkele zware mishandelingen. De mannen zaten in een asielprocedure in Nederland, maar die is vrij kansloos omdat Algerije als veilig land te boek staat. Een van de twee is een 27-jarige man die in Duitsland nog 19 maanden gevangenisstraf open had staan voor diefstal, drugsbezit en geweld tegen ambtenaren. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht in het noorden mogelijk wat lichte regen... waarbij het afkoelt naar 2 tot 7 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt en regenachtig, dan ligt de temperatuur tussen de 7 en 9 graden. Tot zover het radionieuws. Als je na nou een val je heup breekt en niet meer kunt autorijden, nou dan is dat wennen. En met een rollator in het drukke verkeer voel je je niet op je gemak. Dus kom je minder buiten en mis je elk contact. Dit is het verhaal van mijn vriendin Corine. Ik heb zelf langere tijd ziek thuis gezeten, dus ik weet hoe het voelt om minder buiten te komen. Daarom haal ik haar wekelijks op om samen gezellig boodschapjes te doen. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Kijk op 1tegeneenzaamheid.nl Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl Funk Night. emergency. Turner. Jerry van Breakdance 2, die film dus. Langs hadden we Funk Night aflevering 114 en Funk Night in totaal aflevering 300. Op deze 11 januari 2020, of liever gezegd 2020. Souvenir actie Imagination en Body Talk. Komt uit 1981. Dan hou je de Given Family, I'm Still Waiting. The Cat Band, Dexter Ronsel, Loose Shoes, Instant Funk, The Deal, Isabel Roberts, Barkeys, Catch, Cashmere en Ray Goodman en Brown. Het is exact 7 over 6. to the rock, searching for the touch of life. The words are spoken, the only sound we hear is fire talk. jazz. New expression, knowledge. de playlist van dit programma. Givens Family was en I'm Still Waiting. Langstraat FM Funk Night is het. En de show van vandaag is ook een beetje speciaal. Alles bij elkaar opgeteld is het namelijk aflevering 300 van Funk Night. 3 bij Omroep Brabant, 183 bij De Log. En nu dus 114 bij Langstraat FM. 600 uur. Dat betekent 25 aaneengesloten dagen pure funk. Funk Nights begon op 19 juli 2010 als pilot bij Omroep Brabant... waar het in totaal drie keer werd uitgezonden in Brabantse nachten. Vanaf 4 oktober was het... 4 oktober 2013 was het wekelijks te, te beluisteren op Rock Radio. En op 16 september was het wekelijks hier. 16 september 2017 bedoel ik dan. Dat was de start dus van Langstraat FM. En dit is de Cat Band. I know we're make-up. I know make it I got to where I want you. This time I'm thinking. My love is getting stronger. I know we make it I know make I got to where I want you. time will fake it. This time will My love is getting stronger. You know it's special to me. I'm the kind of guy that sets your heart and soul free. I got oh, I got what it takes. Makes you wanna shout, makes you wanna say. I know, make it. LP uit 1986, Poolside, Don't You Be Afraid. Detail Dit is een souvenir 1983. The Deal. Hier is Body Talk. body is talking to me. I'm hearing something. Go on, get a girl. Mafiola komt uit Groot-Brittannië en heeft verder niet zo heel veel meer gemaakt. Maar geweldig nummer. En dit zijn de barkies langs de M Funk Night. Loose Dog. 12 over half 7 precies. my name's not her. <laughs> Eh, Catch Maxi versie daarvan. Langs aan de weg Funk Night. Op één na laatste, na 7 uur kun je luisteren naar Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Eerst is hier nog een souvenir. Cashmere. Komt uit 1983. de Feeling. Lauwe Way Goopman en Brown. Langs gaan we Funk Night. Funk Night aflevering 300. En dat vieren we vanavond. feeling so mesmerizing. This feeling I'm feeling, this inner feeling, exciting, inviting, so mesmerizing. This feeling I'm feeling, this inner feeling, give me. een Funk Night. Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Een fijn weekend allemaal. We gaan eruit met Ray Goodman en Brown. Electrified is dit. Uit 1988. En tot volgende week allemaal, hè. stad in vroeg, eh, had ze al.